omdat er landen in zitten die het niet nauw nemen met de mensenrechten. President Bush weigerde toe te treden tot het orgaan. Toen diens opvolger Obama dat wel deed... draaide Trump dat besluit in 2018 weer terug. De democraten vinden ook dat de Raad verbeteringen moet doorvoeren... maar pleiten er juist voor om binnen de VN-organisatie in discussie te blijven. In het hele land geldt sinds middernacht tot morgenmiddag 12 uur code oranje. De afgelopen dag was het code rood, maar ook de komende dag blijft het glad door sneeuw en vrieskou. Rijkswaterstaat roept weggebruikers daarom op om niet op pad te gaan, tenzij dat echt noodzakelijk is. Hoeveel treinen er gaan rijden is nog onduidelijk. Basisscholen mogen de komende dag weer open, maar veel blijven nog een extra dagje dicht... omdat het de vraag is of leraren wel kunnen komen. Op verschillende plekken in het land zijn daken of gevels bezweken door de ophoping van sneeuw. Onder andere het Vrijheidsmuseum in Groesbeek, een tennishal in Winterswijk... en het huis van darter Remmel van Barneveld liepen schade op. De coronaregels werden afgelopen dag buiten over het algemeen goed nageleefd. Dat zegt het Veiligheidsberaad. Het was op sommige plaatsen wel drukker dan normaal... maar dat heeft volgens een woordvoerder niet tot noemenswaardige problemen geleid. Zuid-Afrika heeft het gebruik van het AstraZeneca-vaccin opgeschort. Uit eerste testresultaten blijkt dat het vaccin maar beperkt beschermt... tegen milde en matige symptomen van de Zuid-Afrikaanse coronavariant. Ontwikkelaars verwachten dat ze het vaccin tegen de herfst zo hebben aangepast... dat de prik wel voldoende bescherming biedt tegen deze variant. Het weer af en toe nog sneeuw bij min 5 tot min 8 graden.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 an angel, baby girl, ik for verwaard Ik zou voor je branden, baby girl, ik mis die spark Ik zou voor je landen, nog wel in mijn mind We all know oh, no one knew. We all know, oh, oh, oh, Baby, I shine well uh, to the glow, and these switches are the low.